uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk is het wat drukker dan normaal. Toch is het een stuk minder druk dan gisteren op de Europese wegen. Rond drie uur vanmiddag waren de grootste opstoppingen en vertraging voorbij. Met name in Duitsland waren vandaag meer files dan normaal. Doordat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertraging. Het was druk in Duitsland bij de Oostenrijkse grens. En ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland liep het verkeer vast. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. En dat is genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De dieperliggende oorzaak van het smelten is volgens deskundigen de klimaatverandering. De directe oorzaak is de hoge temperatuur in Groenland de afgelopen tijd. Aan de kust werd deze week 19,8 graden gemeten. En dat is het hoogste ooit in Groenland. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis, 16 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 187 op de intensive care. De Franse Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. In Budapest profiteerde hij van een megabotsing direct na de start. Achter de 24-jarige Fransman eindigde Sebastian Vettel als tweede. Lewis Hamilton werd derde en hij neemt de leiding in het algemeen klassement over van Max Verstappen. De Nederlander zag zijn auto bij de botsing aan het begin beschadigd raken en eindigde uiteindelijk als tiende. Het weer. Geleidelijk wordt het vanuit het noordwesten droog en vanavond is er nog kans op een bui in Limburg.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 Waves as they're rolling, as they're growing, can't control 'em. to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat, ba ba ba da ba, ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat, ba ba ba da ba.